12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De havens van Edam en Volendam gaan komend paasweekend op slot voor recreatie. Mensen mogen de havens dan niet in of uitvaren. Voor beide havengaten legt de gemeente een botter voor anker om, om schepen tegen te houden. De maatregel volgt op de oproep van premier Rutte om ook met Pasen zoveel mogelijk thuis te blijven. Of de havens ook na Pasen gesloten blijven voor de pleziervaart is nog niet bekend. Een miljoen mensen lopen kans op een coronabesmetting tijdens hun werk, zegt vakbond de FNV. Op veel plekken kunnen werknemers volgens de bond niet genoeg afstand houden... en er is een gebrek aan beschermende middelen. De bond keek onder meer naar distributiecentra, de schoonmaaksector... de luchtvaart en sociale werkplaatsen. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties gaat de noodhulp in delen van Jemen... die in handen zijn van de Houthi-rebellen, halveren. Vermoed wordt dat de rebellen de noodhulp aan de bevolking tegenhouden. In Jemen wordt gevreesd voor een uitbraak van het coronavirus. Vandaag werd de eerste besmetting in het land vastgesteld. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er nauwelijks medische voorzieningen. De politie heeft gisteravond tientallen boetes uitgedeeld aan jongeren die in groepen bij elkaar zaten. In Bergen op Zoom kregen 42 jongeren een boete, in Breda 11. In Kloosterveen in Drenthe heeft de politie twee jongeren aangehouden bij een skatebaan. Ze stonden daar met een groep van 15 mensen bij elkaar, maar konden geen identiteitsbewijs laten zien. Het is onduidelijk of de anderen ook een boete hebben gekregen. Het weer, zon en wat sluierwolken. Het wordt 14 graden in het noorden en 21 in het zuiden.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 En eh, toen kwam ik een bericht tegen van Tom Dumoulin. En die heeft met name voor de wielrenners ja, een bericht geplaatst. De motor te pakken. Eh, en erop uit te gaan en lekker te picknicken in het park. En zeker met de anderhalve meter ehm, mag dat officieel ook nog. Ehm, het enige probleem is als we het allemaal gaan doen, dan gaat het niet meer houdbaar zijn. En dan kunnen we die anderhalve meter niet meer waarborgen. Ehm, dus bij deze wil ik jullie ook absoluut vragen om toch alleen voor het noodzakelijke naar buiten te gaan. dit weer gaat het normaal gezien in juni ook zijn. En laten we ervoor met z'n allen voor zorgen dat we in juni in ieder geval wel naar buiten kunnen. Ja, dat is dus uh, Tom Dumoulin hoorde je. En ehm, wil jij nou ook iemand nog eh, een hart onder de riem steken? Of zeggen van, eh, nou, ik wil hem heel erg bedanken of een te doen? Dat kan.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 Ze hebben, de gemeente Zandvoort heeft namelijk eh, milieuvriendelijke krijtschablonen geplaatst. Op plekken waar normaal veel mensen samenkomen, zoals op de boulevard en op pleinen. Dit om Zandvoorters op het hart te drukken echt de minimaal anderhalve meter afstand te bewaren. Als je aan de rand van de cirkel tegenover elkaar gaat staan... is de afstand anderhalve meter. En dan zul je zien dat de anderhalve meter eigenlijk nog best wel een flinke afstand is. Op diverse locaties is dit krijtschabloon te vinden. Zoals op de boulevard, de skatebaan, aan de Tollestraat... en eh, de speelplaats bij de Flemingplein... en op vele andere verschillende plekken waar veel mensen komen. Dan zou je denken, nou, verwijderen die schablonen gaan die dan niet weg... als er een keer een eh, hard regenbuitje hier eh, over Zandvoort heen komt? Nou, als het goed is, eh, blijven ze eh, gewoon staan op de grond. En eh, zijn ze in ieder geval tot en met 28 april nog zichtbaar. En houd dus die anderhalve meter afstand. Want met elkaar kunnen we de verspreiding van het virus doen stoppen.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 We gaan luisteren naar Dance Monkey van Tones en En zometeen bellen we met Ben Zonneveld. En eh, die gaat als het goed is weer de groeten doen aan iemand. je de Dance Monkey dus bij ZFM. Als het goed is, eh, is het tijd voor Ben Zonneveld. Ben, goedemorgen. Ja, goedemorgen Thomas. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed op deze stralende eh, eigenlijk, eh, voorjaarsdag. Het was vanmorgen in de tuin nog 5 graden, maar al rap gaat die omhoog. Dus wij gaan weer genieten van onze tuin in plaats van op het strand en op de boulevard. Ja, je kan alsnog in je tuin lekker zitten natuurlijk genieten, want dat is... Ja, dus dat gaan we ook lekker doen hey, eh, voor vandaag heb ik eh, twee mededelingen eh, te doen. Ja, vertel. En als eerste wil ik Yvonne uh, Duivenvoorde van hartelijk feliciteren met haar verjaardag. En dat zal ook in de tuin moeten gebeuren, Yvonne. Lang zal leven. Oh, sorry. Ja? Nou, we maar even. Lang zal leven in de Ja, goed. Lang gefeliciteerd. ja, je wordt gefeliciteerd. En eh, in het kader van de groeten doen wil ik vandaag de groeten doen aan Susanne Jansen. Dat is de eh, eigenaresse van Amsterdam Beach Hotel. En dat zou vandaag geopend worden. Maar ja, eh, door allerlei bekende omstandigheden wordt dat nog even uitgesteld, Thomas. Ja, vervelend. Ja, vervelend. Het is niet anders. het is niet anders, maar het gaat er steeds mooier en mooier uitzien. En Thomas, wat ga jij van het weekend doen? Ik eh, ga radio maken. En eh, thuis zitten. <laughs> en thuis zitten. <laughs> nou, dan wens ik jou eh, alvast nog een prettige middag toe. Ja, hetzelfde. Dan kan je ook in de tuin gaan zitten. Ja. voor insiders, doe de groeten aan Bel en het beest. Ja, zal ik doen. Ik zal de groeten doen aan hen. Tot ziens. Doei doei, dankjewel Ben. Doei doei. En nou kreeg ik gisteren een mailtje binnen van, nou ja, eigenlijk dat is via, ook via Ben gegaan. Ben, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, je bent er nog. Oké. Gisteren kreeg jij via de mail, als het goed is, een, een verzoekplaatje. Ja, als ik het goed klopt. heb. En eh, dat is eh, een plaatje van Paul Mulder. En het heet eh, Vandaag. En het is een heel mooi luisterliedje. En als het te, te, snel gaat of niet helemaal duidelijk is... kijk dan even op YouTube Paul Mulder. Het liedje heet Vandaag. En dan kan je de tekst meelezen. Helemaal goed. Nou, hier is hij. Paul Mulder. En vandaag. Dankjewel. De nacht verdwijnt. De ochtend gloort. De wind die waait en jaagt de wolken voort. telkens weer. Breekt een nieuwe dag aan, zo is het altijd al geweest. Zo zal het altijd gaan. Alles komt en alles gaat. Er is niets wat blijft, niets wat niet overgaat. Komt het te vroeg, komt het te laat. Het gaat zoals het gaat. water dat stroomt. Zo rustig en zo traag. Maar het zal nooit meer stromen. Zoals vandaag. Alles komt en alles gaat. Er is niets wat blijft, niets wat niet overgaat. Komt het te vroeg, komt het te laat. Het gaat zoals het gaat. alles wat ik heb. Dat is dit moment, het verleden is voorbij. De toekomst is onbekend. Ik kijk naar jou, jij kijkt mij aan in dit ogenblik. Dat ook voorbij zal gaan. Alles komt en alles gaat. Er is niets wat blijft, niets wat niet overgaat. Komt het te vroeg, komt het te laat.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 Ja, zoals we net eh, al een beetje voorspelden... is dat eh, dit lange paasweekend het eh, weer mooi weer gaat worden. Toch verzoeken we u dringend zoveel mogelijk thuis te blijven... en niet naar de stranden en duinen van Zandvoort te gaan. dit geldt ook voor wandelaars, fietsers en motorrijders. De parkeerterreinen bij de stranden van Zandvoort en Bloemendaal blijven gesloten... om te voorkomen dat te veel mensen naar de duinen en het strand gaan. Verkeersregelaars vragen toeristen om te draaien en thuis van het mooie weer te genieten. Met borden op de toegangswegen worden toeristen richting Zandvoort en Bloemendaal... op de maatregelen en de noodzaak van wegblijven gewezen. Ga alleen naar buiten voor het halen van een frisse neus... het doen van een boodschap of om voor een ander te zorgen. Houd dus altijd die anderhalve meter afstand van anderen... en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Als u een eigen tuin heeft of balkon, zoek daar dan de zon op. Zo is er buiten meer ruimte voor mensen zonder tuin en balkon... zodat zij ook een frisse neus kunnen halen. En eh, dat is zeker waar. Wij gaan luisteren naar muziekje. Hier is... ze. Eh, oh, nou doe ik weer iets verkeerd. Ja, allemaal technisch. Het eh, blijft live radio. Dit is Bolo pudding. Nelson Freitas. This is the end of some yo, yo, yo, yo. Samen met Clean Bandit en Solo. So Misschien ook wel leuk om even te melden. Want gisteravond eh, om 7 uur had de PDC namelijk een livestream gestart. En eh, daarin gingen Raymond van Barneveld en Phil Taylor eh, tegen elkaar darten. Maar dan vanuit hun eigen huis. En dat was een heel apart gezicht om tegen elkaar te darten vanuit huis. Nou heeft Van Barneveld 7-6 van telen gewonnen. En gooide daarbij nog bijna zelfs een 9-darter. Nou, ik, eh, ik heb het WK gekeken de laatste keer dat eh, Van Barneveld meedeed. Maar ik weet niet waar hij dit ineens vandaan had. Misschien had hij gewoon rust nodig dat hij ineens zo goed gooit. Maar eh, erg knap gedaan dus van, van, van Barneveld. Wij gaan luisteren naar Phil Collins... en Easy Lover. veel Collins dus met Easy Lover. Ja, uh, twee uur voor vandaag. Van tussen, uh, tussen 10 en 12 zitten er alweer op voor mij. Helaas, maar morgen ben ik er weer. Dan is het eh, zaterdag en overmorgen ook. En ook dan gaan we weer twee uur live radio maken vanuit de studio aan de Tolweg. Ehm, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En misschien, wie weet, tot morgen. En ook ik heb natuurlijk weer een toepasselijk eindplaatje. Oh ja, en trouwens ook nog even wil melden. Wil je nou morgen ook in de uitzending komen? Wil je iemand een hart onder de riem steken? Dat kan natuurlijk. Stuur even een mailtje naar b.zonneveld.zfmzandvoort. Maar dat kan natuurlijk ook naar mijn. Gewoon, dat is t.dejong.zfmzandvoort.nl. En wie weet, eh, kan jij morgen op de radio dan de groet aan iemand doen? En uh, nou ja, zoals ik dus wou vertellen is... Ehm, ook ik heb een toepasselijk eindplaatje voor dit programma gekozen. En dat is deze keer, eh, net als gisteren, I Will Survive. En eh, daar gaan we even naar luisteren nu. En eh, dan spreek ik jullie morgen weer.